Bijvoorbeeld als je een dagje uit wil of een festival wil bezoeken. Het wordt niet echt een paspoort, maar een app met een QR-code, zegt deze deskundige van het ministerie. Hoe werkt dat in de praktijk? Ehm, het binnenlandse toegangsbewijs is... haal mijn test op, maak een QR. En aan de rechterkant, wat ziet de controleur? Die ziet op, op zijn hoogst een initiaal van de achternaam, een initiaal van de voornaam, geboortedag en geboortemaand. En die QR-code kun je dan krijgen als je hebt laten testen, als je gevaccineerd bent of als je het virus al hebt gehad. Kinderen tussen de 12 en de 17 die in een medische risicogroep zitten, zouden moeten worden ingeënt met het Pfizer-vaccin. Dat is het advies van de Gezondheidsraad. Het kabinet neemt dat advies meestal over. Het gaat om kinderen die normaal ook worden uitgenodigd voor een griepprik of kinderen met obesitas. De openingswedstrijd op het EK krijgt een Nederlandse scheidsrechter. Danny Makkely mag vrijdag Turkije-Italië fluiten. De wedstrijd is in het Stadio Olimpico in Rome. En Kevin Blom is de VAR. het EK is nog niet eens begonnen, maar voetbalbond KNVB heeft vanochtend ook al bekendgemaakt hoe het volgende seizoen eruit gaat zien. Vrijdag 13 augustus is de eerste wedstrijd Go Ahead Eagles Heerenveen. En wat verder opvalt, voor PSV wordt het een drukke zomer, zegt de PSV-watcher van Omroep Brabant. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat PSV eind augustus al 10 wedstrijden heeft gespeeld. Daarbij zitten dan natuurlijk de voorronde wedstrijden in de Champions League. PSV speelt daarbij ook nog eens eh, de Johan Cruijffschaal tegen Ajax in het weekend van 7 of 8 augustus. En de eerste drie wedstrijden in de eredivisie staan ook al gepland eind augustus. je hoort het, er wordt ook weer gespeeld om de Johan Cruijffschaal. Afgelopen seizoen gebeurde dat niet vanwege corona. Het weer. Flink wat zon. Wordt 22 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon en maximaal 26 graden.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 Met nu ZFM luncht. ZFM Lunchroom dagelijks live bij ZFM Zandvoort. Tussen 1 en 3 uur. Goedemiddag luisteraars, dit is het woensdag lunchroomprogramma op ZFM, De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op woensdag tussen 1 en 3 uur.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 Veel luisterplezier. deze prachtige woensdag begonnen met de Rolling Stones Start Me Up. En we gaan door met Jennifer Lopez met Dance Again. Dance, yes, next, dance, yes, yeah. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. it's none of my business. But for now, work it out, let's get this. Dolly. worldwide, uh, yes. yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, uh, we play mates, like the king is snatching queens. Checkmate, uh, what you think? Uh? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show luck of they suya. sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of olive, it's your open sesame. Now, instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Conquestador was een Nederlandse instrumentale gelegenheidsformatie van studiomuzikant Piet Sauer. Directe aanleiding voor de oprichting van de groep was de behoefte aan een tune voor de radio-uitzending van het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië in 1978. Men wilde een Indiaans klinkend nummer dat herinneringen op zou roepen aan El combo Passa van Las Ingas. De hit Argentina was al spoedig een feit. Daarop werd een heel gelijknamige album uitgebracht dat eveneens goed verkocht. Desalniettemin was de deelname van het Nederlandse elftal aan de wedstrijden in de dictatoriale landen omstreden. Hier is Conquestador met Argentina. was te gaan. we ja, gezellig. Ja, wat dat gezellig. Er was een koster in het zuiden, Het is een heel erg oud verhaal. Die liet elke dag de klokken luiden. Op een zee is dat nog heel normaal. Oh, oh, nog niet. Maar door de jaren werd de kost slaaf het leunen van de klok. Ik kon er toen niet meer mee stappen. En daar werden ze gek aan belang. Oh, oh wacht nou even, wacht nou even. Ik geef een teken als jullie ballen, oh, ja? Even wachten, ja? Maar ach, de koster was al oud aan. Men raakte aan het geleugen gewoon leerde met de klokken aan en zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Nou, u zou een teken geven. Ik doe toch zo? Ja, natuurlijk oh. is dat een teken. Oh, dat wij niet. Ja, bom, bom, bom, bom, De klokken weer eens bom. Oh, wat gaan ze weer keer? het leude maar een keer wat heen en weer. Beenbom. Maar op een dag, wat in september, toen hield plots de klokken stil. Klokken stil. Ah, gaat lekker, Hoe nou? Oh, oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Aangedaan. Haar uit de toren van het kerkje klonk in afschuwelijke gel. gloeiende, gloeiende. laat die klok op de foto vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een uitkijken. Man wilde weten wat daar los was. Dat de politie over het hek. Daar vonden ze dan oude kast maten kliep al in zijn nek. Oh nee, oh, nee, oh. nee. Ze hebben hem met eer begraven. Men zet hem op het graf, de kliep al neer. Is met je voet. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de kliep al heen laatste keer. Zie de klokken van het zuiden. Van onze lieve Heer. Als klokken bleven leuk Toen op de uur je oren zeer. Maar gelukkig zong het zuiden. Kan de kast daar niet meer leuk. niet. De Zandvoortse Reddingbrigade zijn de afgelopen zaterdag de tweede opleidingsgroep van dit jaar begonnen. 15 aspirant lifeguards worden de komende weekenden klaargestoomd voor het strandwerk en examen. De intensieve dagen zijn gevuld met zowel theorie als praktijk. Waarbij alle aspecten van het reddingswerk aan bod komen. Hiya Bobby. Hi Ken. You wanna go for a ride? Sure Ken. Jump in. leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen? Dat is een vraag waar wetenschappers zich al lang het hoofd over breken. Volgens de ene theorie leven mannen ongezonder. In Rusland, waar mannen vaak stevige rokers en drinkers zijn... sterven mannen meer dan 10 jaar eerder dan de vrouwen. Ook bij apensoorten, zoals wimpelzees en gorilla's, worden vrouwtjes ouder. Dus misschien is het toch iets biologisch. Sommigen zoeken een verklaring in DNA-verschillen of het immuunsysteem. Ook hormonen zouden een rol kunnen spelen. Enerzijds zou het mannelijke hormoon testosteron het risico op ziekte verhogen. Anderzijds zou het vrouwelijke hormoon oestrogeen beschermend werken. En dan is er ook nog de jogging heart theorie. Tijdens de tweede helft van de menstruatiecyclus en zwangerschappen hebben vrouwen een licht verhoogde hartslag. Wat mogelijk hetzelfde gezondheidseffect heeft als matig lichamelijke beweging. Er is trouwens wel sprake van een gezondheidsoverlevingsparadox. Vrouwen worden ouder, maar zijn minder gezond dan mannen. Ze hebben vaker gaan ze naar de dokter, gebruiken meer medicijnen... en rapporteren op latere leeftijd vaak kwalen dan mannen die hetzelfde leeftijd hebben.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 Bel voor meer informatie naar de balie van Pluspunt 023 5740 330. Ik herhaal 5740 330. sipping wine sip, sip. in a robe. Trip, trip. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, house clean. my pool warm, pool warm. just shake smooth 20 januari 1985 vond de opname van We Are The World plaats in Hollywood. We Are The World is een single van de band USA For Africa. Het liedje is geschreven door Michael Jackson en Lion Richie. Het liedje was gemaakt voor liefdadigheid, namelijk honger in Ethiopië. De band bestond uit Lionel Richie, Michael Jackson, Diana Ross, Steve Perry, Tina Turner en nog vele andere wereldsterren. Het lied wordt een doorsnee succes. We Are The World blijft in het voorjaar van 1985 zes weken op de eerste plaats en groeit later uit tot het hit van het jaar. In vrijwel alle andere landen op de wereld worden deze prestaties geëvenaard. Het concept van Do You Know It Is Christmas is hiermee voor de tweede keer uitermate succesvol. Op 6 april, nummer 1, Nederland USA for Africa. We are the world.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 ¡Gracias! young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited till it broke open and rained down. It rained. future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, it rained down like. Ocean Wildland Anthem. Mannen, net even anders. Los met de stolwolkers. Klappen met die handjes. Oh, dat was weer een zooi.